10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Schouten van Landbouw vraagt deskundigen nogmaals te kijken... wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van koeien... als ze voer met minder eiwit krijgen. Volgens haar zijn er voldoende aanwijzingen dat er geen negatief effect is... maar vanwege de boerenprotesten vraagt ze toch extra advies. Het eiwitarme voer moet leiden tot minder stikstofuitstoot... maar volgens de boeren worden hun dieren er ziek van. Als dat inderdaad zo is, zal de regeling aangepast worden... schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Werkgeversorganisaties uit Nederland en Italië hebben een gezamenlijke verklaring uitgedaan... waarin ze de Europese regeringsleiders oproepen om in te stemmen... met het EU-herstelplan voor de coronacrisis. Er moet een fonds komen van 750 miljard euro... om landen die zwaar getroffen zijn, zoals Italië, te helpen. Volgens de werkgevers moet dat vooral gebeuren met subsidies... maar onder andere Nederland ziet liever leningen met voorwaarden. Morgen komt de Italiaanse premier Conte naar Den Haag... om met premier Rutte te praten over het herstelplan. Opnieuw is er bij twee Nertse fokkerijen in Zuidoost-Brabant corona vastgesteld. In totaal zitten er zo'n 19.000 moederdieren die allemaal gedood zullen worden. Eerder vandaag vroeg de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan minister Schouten... om alle fokkerijen preventief te ruimen. De Ierse minister Pascal Donoghue wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep... waarin de ministers van Financiën van de 19 eurolanden overleggen. Hij versloeg bij de anonieme stemming zijn twee rivalen een Spanjaard en een Luxemburger. De 45-jarige Daniel volgt de Portugees Mario Centeno op. Het weer vanavond blijft het vooral in het noorden nog lang nat... maar ook in de rest van, land, van het land is het bewolkt en valt er soms regen. Het koelt af tot 14 graden. Morgenochtend is het grijs met vooral in het noorden regen. In de middag gaat vanuit het westen de zon vaker schijnen...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 Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis.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 Mellencamp on the radio, waves washing over my toes. Rush hour on an empty road sounds good to me, but I'll tell you something. There ain't nothing like a screen the light. With the screen door swinging about a half past five And we ain't got no plans tonight The way you wear my hoodie, girl, it fits just right Laid back on the couch, side by side To Me. Dat waren de Abrams en die openen de Nashville Radio Show. Hartelijk welkom en also een welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We zijn er weer twee uur lang voor je met bluegrass, Americana, folk en natuurlijk countrymuziek. En over bluegrass gesproken, daar gaan we nu mee verder. Deze band komt uit Springfield, Montana en ze spelen in de stijl van de Ozark Hills, rijke verleden van bluegrass en gospelmuziek. Van hun nieuwe album Freedom, Love and the Open Road is is Lindley Creek and The Mockingbird's Voice. There you go again, the truth begins to bend, and like a fool I hang on every word. You promise me the moon, and then you change your tune. mockingbird. The mockingbird soul at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. En dat deed ook Macy Grace. Zij komt uit Amerika en wel te verstaan uit San Antonio, Texas. Ze maakt country en Amerikanen muziek en ze zingt niet alleen... maar speelt ook drums, gitaar, keyboards en banjo. In 2018 won ze een award en bracht haar eerste single uit. Dit is haar nieuwe single en die heet Like I Do. He appeared to be about two years of age A really freaky thing to see He was bragging about his sawed-off six-gauge Hidden right up his tattered sleeve I asked him if the gun had a sight How can you hit your mark that way, little Cupid? He just laughed outright He said, I don't take aim, I just bang, bang, bang I don't take aim, I just bang, bang few hot rounds right into the sorry crowd. No blood, no gore, no one hit the ground. They all just fell in love with whoever they happened to be around. It's funny until it happens to you. Be sure you stay well out of his way. Love is careless, random, and cruel. He don't take aim, he just. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang, bang. Dat was Island Jewel en Bang Bang Bang. Van het album eh, eh, Queen of the Minor Key. Alweer een van haar zeven albums die ze inmiddels al heeft uitgebracht. Want deze dame is al eh, aardig wat jaartjes bezig in de muziek. Sinds 1998 al. we hebben de laatste tijd wel heel veel Texas country muziek in de show. Maar dat komt omdat we via de digitale brievenbus ook heel veel binnenkrijgen. Maar deze heb ik zelf gevonden op internet. En ik vond hem hartstikke lekker. TC Taylor heet hij. En dit is Vaya Con Diabla. Thank you. hebt een... Eh, e-mail. Via info.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Engeland. Van eh, het duo Tennessee Twin. Ze brachten in 2019 hun debuut-EP Tips in a Jar uit. En ze zijn al regelmatig hier in de show te horen. Jeff en Victoria hebben een hele nieuwe single uit. En die heet Every Story. hebben wij het onderdeel Nashville Legends hier bij de Nashville Radio Show. En ik ben benieuwd waar Joop Sterke deze keer weer over gaat hebben. Nashville Legends. De man eh, waar we het nu over gaan hebben, die is geboren op 8 juli 1961 in Clinton. En kwam voor de eerste keer met countrymuziek in aanraking in het restaurant van zijn grootmoeder, waar af en toe countrybands optraden. De kleine mannetje in dat restaurant, dat was niemand minder als Toby Keith. Zijn eerste belangstelling ging echter uit naar American football en rodeo's, maar na afsluiting van zijn schooltijd ging hij werken in de olieindustrie. In zijn vrije tijd speelde hij voetbal en hield zich bezig met countrymuziek. En hij formeerde de band Easy Money en ging optreden in het plaatselijke clubcircuit. Eh, enkele jaren verloor hij zijn baan en probeerde hij aanvankelijk om geld te verdienen als voetbalster, maar dat ging niet lukken en in 84 besloot hij om zich volledig op de muziek te gaan concentreren. Bij een klein label bracht hij enkele platen uit zonder heel veel succes en speelde hij demo-tapes in. Harold Chet, de producent van eh, dat label, merkte hem op en contracteerde hem voor Mercury Records. Zijn debuutalbum Toby Keat verscheen in 1993 en daar werden meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. De single I Should Have Been a Cowboy van dit album met een nummer 1 hit in de country charge. I should have been a cowboy. Samen met zijn producent wisselde hij van, uh, van record en hij ging naar Polydor Records... waar hij in 1994 het album Boomtown opnam. En dat werd net zo succesvol als zijn volganger. In 1996 keerde hij terug bij Mercury Records... en had er onder andere een nummer 1 hit met het nummer Me Too. later wisselde hij van producent en onder James Stroud ging de successerie verder. Eind 1999 werd het album How Do You Like Me Now uitgebracht. The Academy of Country Music koos How Do You Like Me Now tot album van het jaar en kenmerkte hem als beste zanger. De titelsong van het album How Do You Like Me Now was de vierde nummer 1 hit en bezette vier weken lang de toppositie in de country charge. Ook het album wat daarna kwam in 2001, *Pool My Chain, was zeer succesvol. Het album bracht drie nummer 1 singles voor. I'm Just Talking About Tonight, My List en I Wanna Talk About Me. talk about me in 2002 bracht hij het album Unleashed uit, dat met eh, Red, White and Blue, oftewel The Angry American, een song bevatte over de terreuraanslagen van 11 september 2001. Critici verweten Kiet daarmee de Afghaanse oorlog te vieren en de grens tussen vaderlandliefde en patriotisme te hebben overschreden. Daarentegen, het nummer was een groot succes, Red, White and Blue. Hetzelfde album bevatte ook een duet met Willie Nelson, Beer for My Horses. En dat werd zijn meest succesvolle single tot dan toe... met zes weken lang een notatie op de nummer 1 positie in de country chart. Toby treedt nog elk jaar voor de Amerikaanse soldaten op... en eh, trekt daarvoor over de hele wereld heen. Zijn opvolgende album, Shock and All... bevatte eh, met eh, het liedje American Soldier... een speciaal nummer voor de Amerikaanse soldaten. And I will always do my duty, no matter what the price. daarna, na dit album, had hij het album Honky Tonk University uit 2005... met een hele grote hit met As Good As I Once Was... waar een briljante videoclip bij zit. Ik zou zeggen, zoek hem eens op op YouTube. Daarna richtte Keat zijn eigen label op, Showdog Nashville... waarbij het volgende album uitkwam en dat heette White Trash With Money. Zijn eerste album sinds 1997, wat geen nummer 1 voortbracht... maar zat wel een nummer 2 in, dus dat was niet helemaal onsuccesvol. Daarna volgde het album Big Dog Daddy. Met eh, zijn eerste volledig zelf geproduceerde album. En voor de derde keer voerde hij daarmee de country charge als ook de Billboard charge aan. ain't as good as I But there was a intussen tussentijd heeft hij nog veel meer albums uitgebracht. Maar anders zal dit een hele lange uitvoering van de Nashville Legends gaan worden. Dus daarover misschien ooit een keer een Toby Keat deel 2. Nog één keer een beetje het lijstje met zijn eh, verdiensten. Hij was in 2000 was die Album of the Year voor Who Do You Like Me Now. 2000 was hij ook Top Male Vocalist. 2001 Male Vocalist of the Year. 2002 Entertainer of the Year. 2002 Country Single Artist of the Year. 2003 Album of the Year voor Shock and All. 2000 2003 Entertainer of the Year 2003, Top Male Vocalist, Top 2003 Video of the Year voor Beer for My Horses, 2009 Songwriter en Artist of the Decade en dit gaat ook nog een hele tijd door. Voor de, eh, het hele nummer wat wij deze week gaan draaien... pakken we Wacky Tobacky. En eh, als je daar de videoclip nooit van gekeken hebt... ga dat zeker eens een keer doen. Want daar zit ook een heel leuk stukje in van uh, Willie Nelson. Zeker de moeite waard. Een van zijn leukere nummers. Hier is Toby Kiet. En Wacky Tobacky. Tot volgende week. Hè. Dag. Nashville Legends. is a woman. She works down the hall, shows up on time. time she liked balls to the wall. She went out to lunch with her high school friends. About three hours later, she come rolling back in. Well, a boss man really jumped her. Sonny twisted in a stem. You can bake it in some brownies, smoke it through a bomb. south and that old stuff your uncle smokes will give you cotton mouth. Homegrown is healthy, synthetic can kill you. Thanks for tuning in with Nashville Radio Show. It took a long time, it took a lot of patience and a clever plan to get close to you. I did not care about the letter of day and it worked out fine to get close to you. I don't care what anybody says about me. All the things they say are far beyond the truth. I just close the door and leave it all behind a long time. It took a lot of patience and a clever plan to get close to you. I did not care about collateral damage, and it worked out fine to get close to you. I made sure no competition stood between us a careful touch was all it took to make you see. And I worked so hard to make it stick together. And I got you, baby, I got you. When it took a long time, took a lot of patience and a clever plan to get close. look along blijven hem zo leuk vinden. Gerry en Ron waren dat met To Get Close To You. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. We hebben natuurlijk nog van alles nog wat voor. We hebben nog nummers van het Spotlight album. En we hebben natuurlijk in de tweede uur ook nog eens een keer de Nashville Spiegelplaat. En ook nog twee nummers voor de digitale brievenbus. Nieuwe muziek hebben we ook voor je. De nieuwe single van de Zack Brown Band. Een mooie ballad over de liefde van een vader voor zijn dochter. Dit is The Man Who Loves You The Most. Most I try to Got you climbing on my back, saying, Daddy, when am I gonna see you again? You know I gotta go out on the road get on with the show. So most nights your mama's gonna tuck you in. When you're missing me, look at the stars up there. I'll be wishing on still got room for me. I hope you find a guy that treats you right. On your wedding night, I'll raise a toast. Hope he understands. I'll always be the man that loves you the most. your room exactly how it is. I know you gotta go out on your own. So proud of you, you know. You're the best thing that this old man show voor wat folkmuziek. En dat doen we met een nummer van Wink Burcham. Hij is een bekend in de muziekscene van Tulsa, Oklahoma... en een vertegenwoordiger van de zogenaamde New Tulsa Sound. Dit is Out of This Town. dat is deze maand Loretta Lynn. In 1964 nam zij diverse nummers op en zelfs een duetalbum met Ernest Tubb. Daarna zouden er nog twee van deze duetalbums volgen, omdat dit zo'n succes was. In 1966 schreef ze een nummer en dat was een liedje over de Vietnamoorlog en gaat over een vrouw van een soldaat. En dat nummer heet Dear Uncle Sam. Dit is de Nashville Maandartiest. Dear Uncle Sam, I know het eerste nummer van onze maandartiest in deze wekelijkse show. Loretta Lynn en Dear Uncle Sam. En heb je nu zelf een favoriet nummer van Loretta en wil je dat nog deze maand gedraaid hebben? Zou ik zeggen, stuur even een mail naar info.nashvilleradio.nl en vermeld eventjes in die mail natuurlijk om welk nummer het gaat. We gaan met Amerikaan, voor jullie draaien. Een female, eh, zo noemen ze dat zo mooi, een all-female Americana band. Zeg ik het heel mooi op zijn Amerikaans. The Crickets en hun nieuwe single en die heet these games. komt deze keer uit 1993. En het is het album This Time van niemand minder dan Dwight Yoakam. Het vijfde album van deze Amerikaanse countryzanger die al sinds 1984 een naam is in de countrymuziek. Het album werd ook nu weer geproduceerd door Pete Anderson en bevat elf hele verschillende nummers. De band Steel Magnolia nam bijvoorbeeld een live versie op van een van de nummers die je zo gaat horen. Net zoals de band Runaway June die het in 2018 op een album zette.